René van Brakel met het NOS-journaal. Google-gebruikers in Duitsland kunnen binnen twee weken een verzoek indienen om zoekresultaten weg te laten halen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Duitse databeschermingsorganisaties. Google komt daarmee tegemoet aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat vindt dat gevoelige zoekresultaten in bepaalde gevallen gewist moeten worden als mensen daarom vragen. Volgens Google is het wel moeilijk om zoekresultaten te verwijderen en moeten de verzoeken zorgvuldig worden beoordeeld. Staatssecretaris Steven wil de marechaussee meer laten controleren aan de grens. Dat zei hij tijdens het spoeddebat over de toename van asielzoekers. Nu al patrouilleren teams van de marechaussee incidenteel vlak achter de grens. Vanaf juli moet het vaker gebeuren. Hij wees er wel op dat de teams niet kunnen voorkomen dat asielzoekers Nederland binnenkomen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Rotterdam heeft een ongelukkige start gemaakt. Een van de zes beoogd wethouders kreeg niet genoeg steun van de gemeenteraad. Het gaat om Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam. De raad hield de benoeming tegen uit vrees voor belangenverstrengeling. Ze is de vrouw van topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors. Haar plaats wordt nu ingenomen door Ronald Snijder, waardoor er geen vrouw zit in het Rotterdamse college. Alle verdachten van een vechtpartij in Gulpen zijn vrij. Ze mogen de rechtszaak tegen hen thuis afwachten. Ze worden ervan verdacht dat ze begin deze maand een man van 19 uit Mechelen hebben mishandeld na het stappen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn zeven verdachten van wie er drie zouden hebben geschopt en geslagen. Excelsior heeft een grote stap gezet richting terugkeer naar de eredivisie. De Rotterdamse club won het eerste duel met RKC Waalwijk met 2-0. Zondag is de return in Waalwijk. De eerste wedstrijd tussen Sparta en FC Dordrecht voor een plek in de eredivisie is geëindigd in 2-2. Het weer, de bewolking, lost vanavond op en vannacht is het vrij koud, 3 tot 5 graden. Morgen zonnige periode en 16 tot 19 graden. En het weekend wordt het nog warmer, meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Luister naar Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Cheryl Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga daar lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. hunger wat is er nog een mooier begin. Eva die was dat natuurlijk met eh, het mooie nummer van John Lennon, Imagine. Welkom luisteraars bij Tussen App en Vloed. Bob Dylan. Gaat alle dames een goed advies geven. Ga er nou maar lekker bij liggen, dames. Lay, lady, lay. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. lady lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay me across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Wow. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Ja, good old Bob Dylan met Lady Lay. Ja, luisteraars, volgende week... Eh, nee, eh, ik zeg het helemaal verkeerd. Deze week, 17 mei, gaat het allemaal gebeuren in Lelystad. Daar gaat eh, fluitist Paul Smithuis zijn nieuwe cd... getiteld Serenade presenteren in een groot concert dat hij organiseert in theater eh, De Angora in Lelystad. Paul Smithuis, een eh, voortreffelijk fluitist. Ik heb hem eh, aan het werk gezien tijdens een concert van mijn zoon Sven Duif. In de Duiker in Hoofddorp, waar Paul te gast was... en een prachtige begeleiding neerzette. Onder andere bij het nummer Ballerina Girl van, van Lionel Richie... samen met Zang van Sven... Paul die gaat dus morgen, of nee niet morgen, 17 mei... gaat hij dus zijn eh, nieuwe cd Serenade presenteren. Dat gaat allemaal gebeuren in theater De Angora in Lelystad. Ik heb begrepen dat er nog, eh, nog kaartjes eh, te krijgen zijn. Hij zei via Facebook dat er al 374 zijn verkocht. en op naar de 400. Ik weet niet hoeveel mensen daar in theater kunnen... maar Paul, we gaan je in ieder geval heel veel succes eh, wensen. Paul zal worden begeleid, luisteraars, door een, eh, een vijfman eh, sterke live band. En daarnaast zullen we natuurlijk talentvolle muzikanten gastoptredens gaan verzorgen tijdens het concert. Ik ga wat draaien van Paul Smithuis. Dan krijgt u een klein beetje een indruk van wat hij allemaal in zijn max heeft. Paul Smithuis met het prachtige nummer Endless Love van Lionel Richie natuurlijk. En nu op fluit gespeeld. door Paul Smithuis op zijn fluit. Lelystad, 17 mei, dan is Paul daar live te bewonderen in het Angora Theater. Dan gaat hij ook de nieuwe cd presenteren waar dit nummer ook op staat. De cd heet Serenade, opgenomen in de studio van Arnold Muren in eh, natuurlijk Volendam. En eh, nou, Paul die eh, speelt prachtig fluit en ik heb hem live kunnen aanschouwen. Ik zei het net al, tijdens een concert van Zoon Sven in de Duiker in Hoofddorp. Dat gebeurt allemaal eh, op 1 mei. Nou, Paul die gaat zijn concert op 17 mei geven aanstaande zaterdag. Dus en dan zal ook Sven een paar nummertjes bij hem komen zingen. Paul, we wensen jou heel veel succes. En eh, nou, ik vind het een prachtige cd. Op verzoek van heel veel luisteraars nog een prachtige nummer... de Tom Troubles Blues. En dat wordt gezongen door Rod Stewart. I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a plan. tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken. And my strength is so keen. The dogs they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. still silhouette watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Sarah, uh, eh, McLaughlin, zo moet ik het zeggen. Alweer te trappelen om een prachtig nummer voor ons te gaan zien. Dan zal ik eens even kijken of ik de branding eventjes wat kan laten, eh, laten zwijgen. Want die golven die gaan maar door hier in het strand van Zandvoort. En, eh, Sarah McLaughlin die gaat speciaal zingen voor Marius en Lidwien in het Spaanse land dat dus doet ze dan met het prachtige nummer Surrender en Certainty. Geef je over en kies voor zekerheid. Smooth stones down I know you're here ja, prachtig nummer. Ehm, wat ik kreeg doorgezeind door Marius van Buringen. En Marius eh, eh, verblijft in het verre Spanje samen met zijn Lidwien, zijn partner. En eh, stuurt mij regelmatig tips voor hele mooie nummers. Nou, dit was er één van. Ik, ik hoop dat u er net zoals ik van genoten hebt. Ik heb het net gehad, luisteraars, over eh, fluitist Paul eh, Harhuis. En nu ga ik het over zijn collega hebben. Want ook die was bij het concert van Sven aanwezig. En dat is misschien wel de opvolger luisteraars van Toet Stielemans. Ik heb het over Martijn Lutmer. En Martijn Lutmer die raakte al op zijn vierjarige leeftijd geïnteresseerd in de, de mondharmonica. Nou, dat kent u natuurlijk ook van Toets. En rond 19, eh, dan moet ik eventjes spieken, want ik heb de bril niet op. Eh, in 1983 hoorde eh, Martijn voor het eerst de muziek van Toet Stielemans. Ik had het er al over. En helemaal geobsedeerd dus door de mondharmonica. En dat kan hij ook prachtig spelen. En daar ga ik u getuige van laten zijn. Martijn Lutmer met het prachtige nummer Kietepa... wat u natuurlijk allemaal kent van Jacques Brel. Eh, niet, uh, niet Stielemans, nee. Martijn Lutmer, daar luister je naar. Maar eens googelen. Martijn en dan Lut met dubbel T, Mur. En dan vindt u zijn site en dan kunt u alles over hem lezen. En eh, het is een voortreffelijke eh, mondharmonica-speler. Dat heeft u zojuist ook kunnen horen. Met nummer Kietepa, oftewel Verlaat mij niet van Jacques Brel... in een prachtige instrumentale versie. We gaan veel meer van hem horen. Althans, dat hoop ik, want en aan mij zal het niet liggen, want ik zal hem ongetwijfeld in de uitzending veel meer gaan draaien. Martijn Lutner. Samen met eh, Paul Haarhuis, twee muzikanten die deelnamen aan het concert van eh, Sven Duif in Hoofddorp. Mijn eigen zoon is, waar ik natuurlijk apen trots op ben. Dat wil ik ook niet onder stoelen of banken spelen eh, steken, zeg maar. we gaan nou even wat gezelligs draaien van Gerard Koks. Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond? Heb je eens een keer geluk? Maakt de fiscus je weer stuk? Daarom kreeg ik dit idee Neurie maar een beetje mee Even eentje tussendoor Hij ligt lekker in het gehoor Gun je drie minuten vrij Strakjes is het weer voorbij Lees de krant, de politiek. En heel zachtjes word je ziek. In de file, in de rij. Zoek je wat muziek erbij. Al die herrie en lawaai klinkt voor mij niet al te fraai Nee, mijn radio staat zacht. Maar even gaat die nou op af. Even eentje tussendoor. Hij ligt lekker in het gehoor. Gun je drie minuten vrij. Strakjes is het weer voorbij. de dingen positief. Je eigen vrouw is ook wel lief. En je dochter krijgt die baan. En je zaak blijft heus bestaan. En je club wordt kampioen. Al zal je zelf mee moeten doen. Leun maar lekker achteruit. Het liedje is nog steeds niet uit, even eentje tussendoor. Hij ligt lekker in het verhoor. Het is voorbij, het is volbracht. Zet je knop maar weer op zand. Hey Gerard, dat doen we niet. We blijven luisteren naar ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort, daar blijf je naar luisteren. Donderdag tussen 10 en 12 uur met Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Sheryl Duif. Ja, zo is het maar net. Zo, als mijn voeten afdrogen hoor, want elke keer als ik in het zeewater loop, ja, dan, eh, dan zit er allemaal eh, van dat zout eh, drap tussen meteen. Hè, en ik, ik, trap af en toe ook in de schelp. Helemaal niet leuk. Eh, ik, ik had het net alsmaar over Paul Haarhuis, maar dat is natuurlijk een tennisser. En ik bedoel natuurlijk Paul Smithuis. Paul Smithuis, dat is de fluitist. Als u nou eens even googelt, luisteraars, naar Paul Smithuis zijn site... Eh, dan kunt u zien dat hij daar dus op 17 mei aanstaande in Lelystad in Theater Angora een mooi concert geeft. Ik heb zojuist een nummer van hem gedraaid. En eh, ja, hij speelt fantastisch fluit. Eh, een heel mooi nummer van Phil Collins nu. You'll Be In My Heart. En dat eh, heb ik helemaal bedoeld voor Karin Kok. Come again ik weet niet of hij de broer is van eh, Peter Tetro, maar in ieder geval Rob Tetro heeft ook zo'n mooie bezoeken. De, het laatste eh, nummer wat ik draaide was trouwens voor Karin Kork. en Karin bedankt. Want eh, de, de verzoekjes die hij doet, die past altijd prachtig in mijn uitzending. Ik, geniet mee. Dus het lijkt wel of jij het presenteert, het programma, in plaats van ikzelf. En, <laughs> nou, helemaal gezellig. Dus ga er vooral mee door. Mooie verzoekjes, daar ben ik heel blij mee. Many Rivers to Cross, we kennen het van vele artiesten die dat zingen. Maar de hele bijzondere uit, eh, uitvoering is natuurlijk eh, van niemand minder dan Joe Cocker. Die ga ik draaien voor Rob Tettero. Ook alweer zo'n een mooie keuze Rob, bedankt. Many rivers to But I can't seem to find my wandering, I'm lost as I travel along. Why? such a drag to be on your own. My woman left me, but she wouldn't see why. Guess I'll just break right down and cry. time. There've been times I found myself thinking on it, some terrible crime. Should I loneliness worthy below? Yes, such a dream be on your own. My girl left me, but she wouldn't see why. Guess I'll break right down and cry. Many rivers to cross, but I can't seem to find. een imponerende stem heeft iemand toch altijd. Mr. Joe Cocker. Het is donderdagavond tussen 10 en 12. mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed met Charles Duif. Alleen naar een Fransman. Michael Polnareff. Love me. Please love me. silence, vos yeux pleins d'ennui, De l'espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, même si, je devais. je reprends confiance, je me dis, je me dis Michel Polnareff was dat met Love Me. Ja, Ineke Klaassen is ook op Facebook. Ik weet niet of ze meeluistert. Ineke, je bent wel bij het clubje van Karin en zo. En Rob Tettero en eh, al die anderen. Dus misschien luister je wel mee. En eh, voor jou ga ik gewoon eh, gezellig ook wat draaien. En dat doe ik dan met een nummer van niemand minder dan René Vroger. En dan zou je zeggen, heeft hij dan ook mooie nummers? Natuurlijk heeft hij mooie nummers. A candy it clown they call the Sandman tiptoes through my room every night. Niet alleen in werkelijkheid, ook in je dromen gewoon. Van de master himself, Roy Orbison, in Dreams. René Fjoker. I close my eyes Then I drift away Into the magic night I softly say a silent prayer. My dreams do. Then I fall asleep in a dream. My dreams of you. In dreams, I walk with you. together Stupid. die was voor Ineke Klaassen. Ineke, ik hoop dat je hem mooi vond. Eh, en I Love Her is natuurlijk een nummer van de Beatles. Maar Barry Manilow gaat het eh, eerste uur van Tussen App Vloed afsluiten. All my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. everything and tenderly the kiss my lover brings she brings to me and I love her a love like ours will never die as long as I stars that shine.